Goedemiddag, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Spanje is een wet aangenomen over betaald menstruatieverlof. Door de nieuwe wet hoeven werkgevers niet meer op te draaien voor de kosten. Nu wordt de pijn van mensen soms weggewijfd. Het is een historische dag, zegt de Spaanse minister van Gelijkheid. Ik denk hoy es un día histórico para voor país, para todas las mujeres, para las personas trans, para las personas LGTBI. En er veranderen nog meer dingen in Spanje. De toegang tot abortus wordt makkelijk gemaakt en Spaanse jongeren mogen vanaf hun 16e zelf bepalen welk gender er in hun paspoort staat. In het aardbevingsgebied in Turkije is een meisje van 17 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze heeft bijna 250 uur onder de brokstukken gelegen. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat. Reddingsteams zijn nog steeds op zoek naar overlevenden... maar die kans is, zo lang na de bevingen, klein. Gisteren werd wel ook nog een moeder met haar twee kinderen gered. En een stel criminelen zaten diep in de puree de bananenpuree om er kook in te verstoppen. In de haven van Rotterdam vonden de douane 415 kilo van het spul. De container kwam uit Guatemala en Panama. Volgens het OM was de partij cocaïne ruim 30 miljoen euro waard. Inmiddels is het vernietigd. Wat hebben King Charles en professor Percamentus uit Harry Potter gemeen? Nou, ze staan samen op dezelfde munt. De speciale pond is onderdeel van een Harry Potter collectie die fanatiekelingen kunnen sparen. Die bestaat al een tijdje. Op de, munt die, op de munten die eerder uitkwamen staan koning, eh, koningin Elisabeth afgebeeld... samen met Harry Potter, de Zwijnstein-trein of het logo van de toverschool. Dan nog het weer. Het is een bewolkte dag, hier en daar wat regen.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 Ruim 150 kilometer file staat er. De meeste vertraging heb je op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer is het oponthoud 20 minuten. De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag ook 20 minuten vertraging tussen Schiphol en Roelevaansveen. A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velzen vanaf Aalsmeer een kwartier vertraging. De A9 is ook vrij druk van Alkmaar naar Diemen tussen Badhoevedorp en de afrit AMC. Daar sta je een kwartier in de en op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland is de verdraging ook een kwartier.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 Als het nodig is zullen de Verenigde Staten, Estland, Letland en Litouwen verdedigen... zegt de Amerikaanse minister van Defensie Austin, die op bezoek is in Estland. Het land heeft vorig jaar zes heimar raketsystemen van de VS gekocht. En het Nederlandse reddingsteam dat in Turkije heeft geholpen... bij het vinden van slachtoffers van de aardbeving... is vanmiddag weer aangekomen in Nederland. Het team redde met zoekhonden 12 mensen en ook nog een hond. Het weer, de regen trekt weg, temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen nog een enkele bui bui, smiddags ook wat zon en dan maximaal 13 graden.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 lies just to gain a two. The ecstasy, the music running through the muscle, the brains I'm giving you. Yeah, uh, check out the sound. Come on, uh, check out the bass. Now put your hands up high. Bring this back with a lot of devotion. I wanna give you. I wanna give you. I wanna give you. I wanna give you. I wanna give you. I wanna give you. I wanna give you. I wanna give you devotion. Bring this back a lot of devotion.